Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Door het bendegeweld in Ecuador zijn nu 10 mensen omgekomen. Onder de doden zijn ook twee politieagenten. Gisteren bestormden criminelen een live tv-uitzending... En sindsdien is de chaos alleen nog maar groter geworden in het Zuid-Amerikaanse land, zegt correspondent Nina Jurna. Vervolgens zijn ook op andere plaatsen in het land eh, eh, zijn, is van alles gebeurd. Agenten zijn ontvoerd. Er zijn ook gewapende mannen die een universiteit binnendrongen. Er zijn artsen ontvoerd bij een ziekenhuis. En eh, zowel gisteren, maar ook eergisteren vonden er ook al gevangenisopstanden plaats. De onrust is begonnen toen afgelopen weekend een bendeleider uit de gevangenis ontsnapte. De president van Ecuador heeft de noodtoestand uitgeroepen. En veel Britten zijn boos op de overheid. Ze hebben daar hun eigen versie van het toeslagenschandaal. Bij hen draait het om postkantoren, dat zegt correspondent Arjen van der Horst. De zaak begon toen de Britse postdienst jaren geleden ging werken met een nieuw boekhoudprogramma. En ineens bleken er bij honderden filiaalhouders van kleine postkantoren grote kastenkorten te zijn ontstaan. De directie van de post office ja, die trad genadeloos op. Die zei tegen de filiaalouders... Dit is jullie schuld, jullie moeten dit geld gestolen hebben. Later kwamen ze erachter dat het kwam door een fout in dat nieuwe programma... maar toen waren honderden mensen al voor de rechter gesleept. Veel slachtoffers zitten nog altijd te wachten op compensatie. De Britse politiek werkt nu aan een wet om alle veroordelingen in één klap terug te draaien. Extinction Rebellion wil over anderhalve maand weer de A10 bij Amsterdam blokkeren. Daar zit het oude hoofdkantoor van ING. Actievoerders vinden dat de bank moet stoppen met het financieren van fossiele brandstof. Vorige maand werd de A10 ook al geblokkeerd door klimaatdemonstranten. Toen werden er bijna 400 mensen opgepakt. En geluk voor kinderen op twee basisscholen in Deventer. Ze hebben vandaag ijsvrij. Gisteren ging de verwarming kapot en de directie wil de kinderen niet in koude klaslokalen laten zitten. Maar de hele dag naar buiten gaan om te schaatsen is ook niet de bedoeling. De directeur van een van de scholen zegt dat de kinderen huiswerk hebben meegekregen. En het weer nog koud en opnieuw veel zon. Vanmiddag rond de 0 graden, maar door de wind voelt het een stuk kouder. Morgen eerst zon, daarna meer wolken en iets minder koud. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen staat file tussen Diemen en Amsterdam Zuidoost. 4 kilometer met een half uur vertraging.